Kees Groot met het NOS-journaal. De Canadees benoemd tot nieuwe topman van Air France KLM. Hij volgt Jean-Marc Janney Jacob, die drie maanden geleden opstapte... nadat het personeel van de luchtvaartmaatschappij zijn loonbod verwierp. Met Ben Smith is voor het eerst een niet-Fransman bestuursvoorzitter van Air France. De Franse vakbonden noemen de benoeming van een buitenlander onbegrijpelijk... omdat hij de Franse belangen niet voldoende zou dienen. De Nederlandse pilotenvakbond is juist enthousiast over de keuze voor Smith. Amerikaanse bisschoppen willen dat het Vaticaan onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van seksueel misbruik door oud-kardinaal McCarrick in Washington. Die wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16. De bisschoppen willen dat er procedures komen om klachten over geestelijke vertrouwelijk te melden. Bij een brand in een restaurant in het centrum van Egmond aan Zee zijn twee mensen gewond geraakt. De vlammen sloegen uit het pand en er was veel rookontwikkeling. De brandweer schakelde de hulp in van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij om extra bluswater uit zee aan te voeren. Wetenschappers zijn erin geslaagd het volledige DNA van tarwe in kaart te brengen. Dat ze deden er twaalf jaar over en vandaag zijn hun resultaten gepubliceerd. De doorbraak biedt de mogelijkheid tarwe genetisch aan te passen. Dat kan resulteren in betere rassen, een betere oogst en minder belasting van het milieu. Maar door de strikte wetgeving in Europa mag het DNA van planten niet rechtstreeks aangepast worden. In Amerika mag dat wel, dus verwachten deskundigen dat daar de meeste innovatie zal plaatsvinden. Het weer, geleidelijk meer bewolking. Later eh, vanavond en vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 21 tot 23 graden. In het weekend is het grotendeels droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1294 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Vier nieuwe werken, ja het blijft maar binnenkomen, heerlijk, toch nog een, eh, fijne zomer. Ehm, Voices of Guardians, dat is eh, het eerste album waar we naar gaan luisteren van een... Eh, goede, uh, nee, nieuwe, nieuwe artiesten. Garrett Lovely en Lance, ja. Je verzint het maar. En de tweede nieuwe album eh, komt van Stephanie Sante, Clearlight. Nou, eh, wil je meer weten over deze nieuwe artiesten in Peaceful Radio Show 1294... dan kan dat natuurlijk via de website peacefulradio.info. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en eh, relax en luister lekker mee. Uşak Vallacık Sağım Ikke hast Hjemme gassen Sağım nuha Gaye sakta Kelavi gohit Yaka asen Nikar Yuna lego Alfred Hoop I'm Faith Angelina.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 this is Holland Phillips, and you're listening to Peaceful Radio Netherlands. Peaceful music for a peaceful mind. Hi, this is James Asher, here for myself and my co artist Arthur Hull, and you're listening to our album Drum Distillery on Peaceful Radio.